Kasper Meijer met het NOS-journaal. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid... na een uitspraak van de rechter. De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd... omdat het bedrijf weigert gegevens over neonatiegroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Maar een rechter in het Zuid-Amerikaanse land heeft gisteren geoordeeld dat de blokkade onredelijk is... omdat het de communicatievrijheid beperkt van duizenden mensen die niets verkeerd hebben gedaan. Telegram zegt dat het nooit gegevens van gebruikers deelt met welke overheid dan, ooit, dan ook. In het buitengebied van Maastricht zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde bij een kalksteengroeve waar twee groepen van in totaal zo'n 25 mensen bij elkaar waren. En er zou ruzie tussen de groepen zijn ontstaan. De zes gewonden zijn behandeld in het ziekenhuis en konden daarna naar huis. Dat geldt ook voor twee slachtoffers die in eerste instantie zwaar gewond leken. Drie mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soudaan. Na acht vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg uit het land, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn geëvacueerd. Het gebeurde via Nederlandse militaire vluchten of die van andere Europese landen. De Nederlands-Braziliaanse para-atleet Lito King Anker heeft het wereldrecord langste wheelie in een rolstoel in tijd en afstand verbroken. De 26-jarige rolstoeltennisser begon gisteren om 12 uur middags met zijn poging op een atletiekbaan in Arnhem. Tien uur later stopte hij. Hij had er toen een afstand van 30 kilometer op zitten. Dat is een stuk langer dan het vorige Willie-record. dat werd gevestigd door een Chinees. Die legt een afstand van ruim 25 kilometer in 4 uur en 50 minuten af.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 Walking down the street, she says. set them free. That's with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody thought the day you disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why?